Dat melden Japanse media. De operatie met helikopters is afgebroken vanwege de hoge concentraties radioactieve stoffen bij de centrale. Door de zware aardbeving en tsunami van vrijdag werkt de koeling van Fukushima niet meer. Daardoor zijn de reactoren oververhit geraakt. Technici proberen de reactoren van de centrale ook met zeewater af te koelen. Een woordvoerder van de Japanse regering heeft gezegd dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat er buiten Japan geen te hoge concentraties radioactieve stoffen zijn gemeten. De WHO roept landen op om geruchten over radioactiviteit te ontkrachten. Ze zijn volgens de organisatie schadelijk voor de publieke opinie. De Japanse autofabrikant Toyota wil morgen de productie voor een deel hervatten. Sinds vrijdag lagen de fabrieken stil. Volgens Toyota worden er vanaf morgen weer beperkt onderdelen gemaakt. Wanneer de productie in de twaalf fabrieken die auto's produceren weer wordt hervat is nog niet duidelijk. Minister Clinton heeft op haar bezoek aan Egypte een kijkje genomen op het Tahrirplein. Dat was wekenlang het centrum van de opstand tegen president Mubarak. Clinton, die 15 minuten op het plein was, zei dat het voor haar zeer bijzonder was om op de plek te zijn waar de revolutie zich afspeelde. Ook beloofde ze steun aan Egypte bij de overgang naar een volwaardige democratie. De Egyptenaren mogen zich zaterdag in een referendum uitspreken over wijziging van de grondwet. Voor juni zijn parlementsverkiezingen gepland. In Bahrein zijn zeker vijf betogers omgekomen toen het centrale plein in de hoofdstad Manama door de oproerpolitie werd schoongeveegd. Dat heeft de leider van de oppositie in het parlement gezegd. Eerder werd al gemeld dat er twee politiemensen waren omgekomen. Ordentroepen kwamen vanochtend het Parelplein op en gebruikten traangas. De demonstranten gooiden met brandbommen. Het weer bewolkt alleen in het zuiden helder. Op de Wadden waait het flink. Vanmiddag in het westen wat zon.